Evers met het NOS Journaal. De Amerikaanse zangeres Whitney Houston. Haar lijfwacht vond haar lichaam in een hotelkamer in Los Angeles. De politie heeft geen sporen van geweld of van drugsgebruik aangetroffen, maar het onderzoek loopt nog. Whitney Houston brak door in 1983. Ze scoorde, hits met, ze scoorde met hits als I Always Love You. En ze verkocht wereldwijd meer dan 170 miljoen albums, singles en video's. Na 2000 raakte haar carrière in het slop, onder meer door problemen met drank en drugs. Whitney Houston is 48 jaar geworden. In Arnhem is vannacht een huis afgebrand en twee naastgelegen woningen liepen veel schade op. De bewoners konden allemaal op tijd wegkomen en zijn ergens anders ondergebracht. De brand ontstond op zolder, maar het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was. De Griekse premier Papadimos heeft in een televisietoespraak parlementariërs opgeroepen akkoord te gaan met forse bezuinigingen. Aan de vooravond van de cruciale stemming zei de premier dat zijn land aan de rand van de afgrond staat. Europa stelt een nieuwe lening van 130 miljard euro alleen beschikbaar als het parlement de bezuinigingen goedkeurt. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft de voorverkiezingen in de Amerikaanse stad Maine gewonnen. De overwinning levert hem weinig kiesmannen op, maar het is toch belangrijk. Verlies zou zijn vierde nederlaag op rij zijn geweest. Romney won met een verschil van maar 3% van Ron Paul. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Omar Haddaf. Hij werd door de jury en het publiek aangewezen als winnaar. Hij kwam tien jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland en een deel van zijn voorstelling gaat daarover. De jury omschrijft hem als een absoluut juweel. Het weer, bewolking met wat lichte sneeuw trekt van het noorden over het land. Vooral in het westen en noorden kan het later op de dag gaan ijzelen. Het wordt 3 graden in het noordwesten tot min 2 in het zuidoosten. Dit was het NOS Show. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht en op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen.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 Casey Chambers, Little Bird, heeft de cd bijna helemaal zelf voorgeschreven. Op een aantal nummers na heeft ze ja hulp ingeroepen van andere schrijvers. Someone Like Me is een nummer wat ze wel zelf helemaal heeft geschreven. En zelfs ook zelf heeft geproduceerd. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Heel veel nieuw werk, want een aantal platenmaatschappijen hebben mij weer benaderd van download weer eens wat muziek van ons. En toen zei ik van, oké, okay, Just Thompson is dit. Like nails on a chalkboard when daddy played this kind of music. If you'd asked me then, I'd have said it was borderline abusive. But I'm getting to coming around I flew out of here the next day after graduation Destination anywhere with a higher population Never to return to this tiny town But I'm coming around listening to that old preacher talk was always kind of boring. I'm still a little more lost than I am found, but I'm coming Coming Around is eh, een nummer wat eh, ook geschreven is door Just Thompson samen met Rodney Clausen. En dat zijn dan ook weer mensen die toch wel bekend zijn in de country scene. Phil O'Donnell, hij heeft de eh, cd geproduceerd. Ik zei al, de platenmaatschappijen hebben mij weer benaderd van download is wat muziek. En toen kwam ik een cd tegen van Tara Nevins. En toen dacht ik bij mezelf van wie is toch die Tara Nevins? zoeken geweest op eh, internet, maar daar kom je nog niet zo gek veel tegen van haar hoor. Ja, wel dat ze in bars en clubs gespeeld heeft daar in Amerika. En dit is haar eerste cd, Wood and Stone. En dit is daarvan de titeltrack. Eh, klassieke opleiding heeft gevolgd in, eh, in Amerika. En eh, toen zei ze tegen haar ouders van ja, eigenlijk vind ik het toch veel leuker om meer traditionele muziek te gaan spelen. De traditionele muziek van Amerika. En haar ouders zeiden van je moet doen wat je niet laten kunt. Ze werd dus helemaal gesupport door haar ouders. Vandaar dat ze nu bezig is met Roots Americana. Lauren Elena. Georgia. one of those days Seems like they've been going around You're a long way from being where you want to be When the world isn't going your way Whatever bad luck is getting you get your cares away. We can watch them all fall out on the floor. And if you want to, we can close them down. We can leave. is een formatie uit, eh, uit Canada. Vijf heren die daar eh, al jaren bezig zijn met het maken van muziek. Ze hebben eigenlijk nooit de intentie gehad om een, eh, een cd op te nemen. Toch hebben ze al wat awards binnengehaald. Winter Hours in 2009 onder andere. Western Canadian Music Award ook in 2009. En in 2009 ook nog eens een keer de Canadian Folk Music Award. Dus de heren zijn in Canada best wel bekend. En nou hebben ze dan eindelijk een cd uitgebracht in 2011. The Place I Left Behind, zo noemen ze de cd. Zelf helemaal volgeschreven. Een van de mooiste nummers. Now that's just what I am This feeling that you call yours do not kind of music If you'd asked me then I'd have said it was boring listening to that old preacher talk was always kind of boring. I'm still a little more lost than I am found, but I'm coming around. Thompson, Coming Around. Eh, Just Thompson heeft het eh, zelf geschreven, heeft het ook opgenomen in Amerika en liet het allemaal produceren door Kendall Marvel. Dat was dan weer een eh, bekende. Ik heb ook nog een beetje onbekende man in de cd-speler gestopt. Althans, zijn cd. Zijn cd noemt hij gewoon Roots. Heeft hem zelf ook helemaal volgeschreven en stuurde hem op naar mij. Een van de betere nummers, naar mijn mening, Remember Their Names. lovers live and lovers die I've seen this world today liefhebber bent van uh, dit soort... Eh, oh, ja. Fought and died for our country and give us the right to be free. In the greatest nation in the world. God bless America. Mhm, de Patriot, eh, Jack Hingerbottom. En als je liefhebber bent van uh, dit soort muziek, van dit soort stemmen, dan moet u maar eens gaan kijken op uh, de website van Jack Hingenbottom. <clears throat> het is een hele moeilijke naam om te spellen, maar uh, als u die eenmaal gevonden heeft, dan kunt u de cd's ook eventueel via zijn site bestellen. Nou, weer een beetje bekendere man. En dan heb ik het over Steve Holy, Until the Rain Stops. Nothing like a little thunder, telling us good morning. Don't you just love that tin roof when it's storming? makes me want to lay here and just do whatever. Pull up the covers and hang out under the weather. It's cat and dog and something crazy. Girl, we oughta just keep it lazy. Baby, baby I don't really care if the sun don't shine It's a little more time for us to hide from the outside world You and me, girl, we got all we need Tangled up in sheets, so why not stay in the same spot Until the rain stops I think we better do what Mother Nature tells us you know those windows, they ain't gonna fog themselves up Ain't no blue sky on that horizon But I bet you we can find us a silver lining Girl, the raindrops, they got their own little rhythm So let's roll with them going care if the sun don't shine It's a little more time for us to hide from the outside world You and me, girl, we got all we need Tangled up in sheets, so why not stay in the same spot Just a little more time for us to hide from the outside world. You and me, girl, we got all we need tangled up in sheets. So why not stay in the same spot? Oh, baby, why not stay in the same spot until the rain stops? Until the rain stops Ryan White is een beetje een eh, onrustig figuur, want hij voelt zich het beste als hij eh, aan het reizen is. Gewoon on the road, zoals ze dat zo mooi noemen, of eh, traveling by trains daar in Amerika. Hij is begonnen als, ja, hoe moet je dat noemen, metrozanger wordt hij wel eens genoemd. Iemand die dus in de metro, in de subways daar in Amerika gewoon zit te zingen en gewoon hoopt dat hij wat geld ophaalt om te kunnen eten op het einde van de dag. En dat is hem altijd goed gelukt, zelfs totdat hij ontdekt werd door een platenmaatschappij. House on Fire is zijn laatst verschenen cd. En het is een beetje Americana, een beetje pop van alles door elkaar, want deze man is niet in een hokje te stoppen. Still got you. I'm out of time, and I'm out of breath, I'm out of tune, so out of step, and I know when there's nothing left. still got you Well, I've been blind and I've been wrong I run around all the time Leave you alone when the party's over And they're all gone I still got you I'm just trying to please. I watch you shake and I watch you spin, make my heart ache. You're my best good friend, and it don't matter the shape I'm in. trying to, just trying, just trying to keep you satisfied. tune, so out of step. And I know, and I don't forget, I still got you. heel deze cd natuurlijk eh, afgeluisterd. Eigenlijk wel in, eh, in één adem hoor. De cd van Brian Wright, House on Fire Proper in All Cases. Zo noemt hij de cd tussen aanhalingstekens. En ja, zoals ik al zei, het is een man die niet echt in een hokje te stoppen is. Hij maakt gewoon de Americana muziek op zijn manier. Ik zei al, het is een rusteloze man, want hij wil graag eh, reizen. Nou... Sawyer Brown heeft daar een liedje over geschreven. The Traveling Band. Let u maar eens op de tekst. They were searching for stars when we came along It was rock and roll in a country song There were five of us thinking that we can This is the life and times of a traveling band But Hollywood had a funny face So we took our chances and got away We headed back to Nashville, Tennessee Obie, Bobby, Jim and Joe and me No, the West Coast life Didn't fit just right You could see us on the television but it ain't easy being all that grand So we put on our blue jeans and our t-shirts And made off with our guitars in the van And took our place on the stage in a traveling band our song on the radio Along with a gambler we hit the road All across the USA We were gypsies on parade We were all about three chords and the truth We wrote our songs on the bus in the booth Some go fast like some girls do Some go slow like used to blue when the lights went down We could hear the crowd We headlined our first show in Salt Lake City And we still make a stop there now and then They've got all our faces on their t-shirts should have seen our hairdos way back when We took our place on the stage in a traveling band Fame and fortune don't mean much without someone to hold and someone to touch some wives left, some stayed on So who do you love when the beat goes on? Now we're 27 years and a million miles Shifting gears and changing styles We said goodbye to old DC Now it's Hobie, Shane and Jim, the Joes and me When the race is on They all sing blessings when I see your faces And I look down at this guitar in my hand And I take my place On the stage In a traveling band I'm in a traveling band prachtig hè, als ze op zo'n manier eh, hun fans bedanken voor eh, al hun eh, trouwe aanhang dat ze gedaan hebben in al die jaren. In die 27 jaar zegt hij dat hij in de band speelt. <laughs> Nou, ik vraag hem af of het 27 jaar is, want zo oud zien er deze vijf heren nog niet uit hoor. En deze man gaat pas beginnen. En dan heb ik het over Clay Hess. Alhoewel, hij klinkt een beetje oud hoor. Met alle respect. Het is gewoon manier van opnemen natuurlijk. little dance and I kissed her. The next thing I knew, she was giving me her number. Now there's a pretty thing hanging from the shower at my place. We're sharing a bed and a toothpaste. Her daddy's on the phone saying, What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? Now you caught her. What you gonna do? Now you got her. Don't you really think that you caught her? Buy a little ring and put it on her finger. If you're gonna to dig a little deeper. Now it's either all or nothing. You better do something. What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? I love it, I need it. I never ever wanna be with anyone else. Though there's only one question you gonna do now you got her? Don't you really think that you oughta buy a little ring and put it on her finger? If you're gonna keep her, gonna have to dig a little deeper. Now it's either all or nothing. You better do something. What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? Now you caught her. What you gonna do now you got her? Don't you really think that you oughta? a little ring and put it on a finger. If you're gonna keep her, gonna have to dig a little deeper. Now it's either all or nothing. You better do something. What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? Now you called her. Nou, je called her. What You Gonna Do, de Oak Ridge Boys. Maar die had u beslist al wel herkend, hè? Het is mij een beetje opgevallen dat ze in Amerika bezig zijn met een inhaalslag wat betreft eh, de bluegrass music. Althans, daar lijkt het een beetje op. Er komt heel veel bluegrass music uit, eh, onder andere Del McCoury. Hij heeft allemaal bekende nummers opgenomen van Bill Monroe. Memories, zo heet de cd helemaal. En dan staat er onder eh, de uh, Songs of Bill Monroe. Help Somebody, 38 Special. Ja, het is eigenlijk een wapen, hè, de 38 Special. Maar Kip Rains is de leadzanger van die formatie. Stukje live. My granddaddy was a hillbilly scholar, blue collar of man. He came from a school where you didn't need nothing if you couldn't make it with won't you? And he was backwards, backwards, used words like no sir, yes ma'am, by God they don't. you believe in afgesteld, dat uh, eh, drumstel hoor, voor een eh, live optreden. Lekker diep en je hoort niet dat, eh, dat je wel eens hoort bij optredens. Als ze dan op zo'n zo'n drumstel slaan, dan hoor je flats, flats. Meer hoor je dan niet. Maar hier hoor je echt de passen terugkomen. One Last Wish. Nou, ik hoop niet dat dat zijn laatste wens was voor Jen Bedorf. Dan heeft een cd uitgebracht. 15 breaks op allemaal door hem zelf geschreven. Dit is Real Life. In the movie I have written That plays inside my head I have scripted all the action And every word that said It's all Cause I live kan het soms eh, heel vreemd lopen. Hè? Want in de jaren 70 toen speelde hij al muziek in high school, zoals dat daar in, eh, in Amerika noemen. Maar eh, ja, hij was eigenlijk gestopt met het maken van muziek. hij speelde nog wel een beetje thuis, totdat op een gegeven moment een...